heeft bedreigd. Op de beelden is te zien dat de woordvoerder Wilders... Een baby die vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Nijmegen is overleden. politie is bezig met een groot onderzoek en omstanders hebben gemeld dat ze voor de brand knallen hebben gehoord. Ook wordt gesproken van een brandbom. Het slachtoffertje overleed vanmiddag in het AMC. In Den Haag is een bejaarde vrouw met haar auto het terras van een restaurant opgereden. Een man die op het terras zat raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw zelf bleef ongedeerd. politie heeft haar aangehouden en ze wordt nog verhoord. De Gouden Palm van het filmfestival van Cannes gaat dit jaar naar de film Amour van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. De film gaat over een ouder echtpaar waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte. Anneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm en toen voor zijn film Das Weiße Band. Het weer, helder en kans op mist, koelt af tot 11 à 3 graden.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 Mark Visser met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad praat over het bloedbad in de Syrische stad Hula. Daar kwamen vrijdag zeker 116 mensen om bij beschietingen. Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de Veiligheidsraad het geweld veroordeelt. Maar Rusland wilde eerst meer informatie van het hoofd van de waarnemersmissie in Syrië. Dat is nu geregeld, zeggen diplomaten. Algemeen wordt aangenomen dat de beschietingen het werk zijn van het leger van president Assad. In de Oost-Vlaamse plaats Moerbeke heeft een Nederlander afgelopen nacht twee mensen neergestoken. Het zijn zijn broer en zijn schoonzus, meldt het persbureau Belga. De twee slachtoffers zouden in levensgevaar zijn. Volgens getuigen begon de man te steken op een familiefeest tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Hij is spoorloos. De politie heeft een voorman van Sharia voor Holland aangehouden. Het is een man van 29 uit Woerden. Hij wordt ervan verdacht dat hij vrijdag bij een demonstratie in Amsterdam Geert Wilders heeft bedreigd. Op de veebeelden is te zien dat de woordvoerder Wilders met de dood bedreigde. baby die vrij